Dielketeert zijn met het NOS-journaal. Bij de aanslag in Tunesië zijn vooral Britten omgekomen. Onder de slachtoffers zijn ook Duitsers en mogelijk Belgen, zeggen de Tunesische autoriteiten. De zes Nederlanders die via reisorganisatie TUI hadden geboekt in het hotel waar de bloedige aanslag plaatsvond, zijn ongedeerd. Klanten van TUI in Tunesië die naar huis willen worden vanavond of morgen teruggevlogen naar Nederland. Bij de aanslag op het strand bij de Tunesische plaats Port El Kantanoui vielen 37 doden en 36 gewonden. Op Aruba zijn dinsdag drie mannen aangehouden in een groot witwasonderzoek. Een van de drie is een broer van de omstreden Limburgse politicus Jos van Rij... tegen wie een rechtszaak loopt vanwege corruptie, fraude en witwassen. Op Aruba heeft de politie bijna 4 miljoen euro contant geld in beslag genomen. Het meeste geld was verstopt in pakketten kippenvlees in een koelcontainer. Het OM vermoedt dat een Nederlands vleesverwerkingsbedrijf is gebruikt om contant geld van Nederland naar Aruba te brengen. President Obama heeft bij de begrafenis van de doodgeschoten dominee in Charleston gesproken. De hele natie deelt in uw verdriet, zei hij tegen de nabestaanden van de predikant en acht kerkgangers die door een blanke racist werden doodgeschoten. Volgens Obama is er een duidelijk verband tussen de aanslag en de vrije wapenverkoop in Amerika. Aan het eind van zijn reden zong Obama de hymne Amazing Grace, samen met de 5000 aanwezigen. En de politie heeft een van de twee voortvluchtige Amerikaanse gevangenen doodgeschoten. Het gaat om de 48-jarige Richard Matt, die drie weken geleden met een medegevangene ontsnapte uit een zwaar beveiligde gevangenis in de staat New York. Zijn handlanger is nog spoorloos. Na hun spectaculaire ontsnapping begonnen honderden politiemensen aan een zoektocht naar de twee.